4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Verpleegkundigen willen dat het kabinet stopt met de voorgenomen hervorming van de verpleegkundige zorg. Minister Bruins wil de kwaliteit van de zorg verbeteren door onderscheid te gaan maken tussen verpleegkundigen met een hbo-opleiding en die met een mbo-opleiding. Nu doen die vaak nog dezelfde taken en ze vrezen dat met de nieuwe wet dat straks niet meer mag. Het gevolg is dat een grote groep verpleegkundigen waarschijnlijk extra scholing moet gaan volgen voor taken die ze al jaren uitvoeren. Inmiddels is er een actiecomité opgericht dat naar eigen zeggen bijna de helft van alle 170.000 verpleegkundigen achter zich heeft. Ze voelen zich niet goed vertegenwoordigd door de vakbonden. De Amerikaanse schrijfster en professor Toni Morrison is op 88-jarige leeftijd overleden. Ze schreef verschillende inmiddels klassieke boeken. Tot de bekendste behoren The Bluest Eye en Beloved uit 1987. Voor het laatste boek won ze de Pulitzerprijs. Morrison kreeg in 1993 de Nobelprijs voor de literatuur. Het Nobelcomité schreef dat haar boeken worden gekenmerkt door visionaire kracht... die een essentieel aspect van de Amerikaanse realiteit tot leven brengt. De Noorse miljonairsvrouw, die al negen maanden wordt vermist, is mogelijk nog in leven. Volgens de advocaat van de familie is er contact geweest met de mogelijke ontvoerders. In dat gesprek werd duidelijk gezegd dat ze nog leeft. Omdat haar ontvoerders nooit bewijs wilden leveren dat ze nog in leven is... ging de Noorse politie er inmiddels vanuit dat de vrouw al eerder vermoord was. Een 43-jarige man uit de Gelderse gemeente Oude IJsselstreek... is veroordeeld tot vier jaar celstraf voor het jarenlange misbruik van zijn dochter. Dat begon toen het meisje negen jaar oud was. Volgens deskundigen heeft de man een lichtverstandelijke beperking en een alcoholprobleem. Naast de celstraf moet hij daarvoor intensief worden behandeld in een instelling. Het weer, het is wisselend bewolkt vanmiddag met in het noorden kans op een bui.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 met open stad. Als jij dat wil, nou dan doe ik dat Ik ben hier op je blauwe Vandaag dag. Eén laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl down if you make it all wrong, let her make it alright.